Jelle Visser met het NOS-journaal. Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft maandag een gesprek... met de informateurs Remkes en Kolmees over de duur van de formatie. Ze willen een zogenoemd tijdspad, maar de informateurs zeggen dat niet te kunnen geven. Volgens hen is niet te voorspellen hoe de formatie, die nu al 7,5 maand duurt, verder gaat verlopen. Bergkamp constateert dat steeds meer mensen ongeduldig worden. Ze hoopt in het gesprek maandag toch een planning te kunnen krijgen over de komst van een nieuw kabinet. De politie heeft gisteravond een man van 58 uit Bunschoten Spakenburg aangehouden... vanwege mishandeling van een persfotograaf. Volgens de fotograaf stond hij op de openbare weg te fotograferen... toen de man op hem kwam stormen en hem plots bij de keel greep. Ook werd zijn apparatuur afgepakt. De aanleiding voor het incident is niet duidelijk. Carnavalsverenigingen in Noord- en Midden-Limburg hebben er begrip voor dat de 11e van de 11e volgende week niet doorgaat. De burgemeesters van de regio besloten gisteren dat de feestelijke aftrap van het carnavalseizoen wordt afgeblazen vanwege de coronapandemie. De verenigingen zeggen te begrijpen dat de veiligheid voorop staat. Maar sommigen houden nog wel hoop voor carnaval zelf. Dat is eind februari. In Zuid-Limburg en in Brabant is nog geen besluit genomen over de 11e van de 11e. De carnavalsvereniging in Eindhoven is van plan het feest door te laten gaan. En dan voetbal. In de Conference League heeft Feyenoord gisteravond in Berlijn met 2-1 gewonnen van Union Berlin. Cyril Dessers scoorde het winnende doelpunt. Ook in de Conference League heeft Vitesse in Londen met 3-2 verloren van Tottenham Hotspur. En AZ heeft in de Conference League in eigen huis met 2-0 gewonnen van Cluj uit Roemenië. PSV heeft in de Europa League gelijk gespeeld tegen AS Monaco. De uitwedstrijd eindigde in 0-0. Het weer vooral in het westen vallen buien. In het binnenland kan het mistig worden. Minima vannacht tussen de 2 en 5 graden. Morgen af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt morgen een graad of 12.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 See all my stars align. This is the moment, my final turn. Destiny beckon, I never reckon second back. I won't look down. is the moment, the greatest moment. moment, the greatest moment, the sweetest moment. ZFM. I just can't get enough like a sex machine.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 Cause when the rhythm it a pebble and the girl a turn rebel and we turn it up to another level. Vibes them very memorable, turn up bass and treble. Nobody down is a rebel. Cause when they keep pressing back, girl, you will blow up this bad girl. Make we reset the clock, girl. When you keep pressing back, girl, over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bomb, daddy, bomb how you're moving your body shape. Shake it only for me. Straight fire. See the girl, me no want you perfect. We be doing this all night. Ah. Champagne, a buzz, mouth tobacco, where we popping it like dynamite. We're dynamite. Girl, we be touching at the street and we fresh at the feet. Tell the DJ turn up the beat. I'm ain't going in tonight to the morning light. And the girl, then we have them all leaves. When you keep pressing back, girl, you will blow up this spot girl. When you keep pressing my girl over and over. Dynamite, oh, dynamite, oh. Bam, daddy, bam. You and me tonight, tonight. wish We sure fish out from the dance floor to the bedroom, sweet we lock. Give me a little more of the love when I got stop. Brace it up, my girl, the bump is drop, drop.